Nieuws van 10 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De VN-donorconferentie voor Haiti heeft de verwachtingen overtroffen. In de eerste uren van de bijeenkomst in New York werd twee keer zoveel geld toegezegd als gehoopt. Haiti en de VN hadden gezegd dat voor de eerste fase van de wederopbouw 3,8 miljard dollar nodig is. Maar er kwam 7,8 miljard aan toezeggingen binnen. Voor de hele wederopbouw heeft Haiti in de komende tien jaar 11,5 miljard dollar nodig. Het land werd begin januari getroffen door een verwoestende aardbeving. De gulste gevers op de conferentie waren Venezuela, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Unie, de Verenigde Staten en de VN zelf. Verhoging van het eigen risico in de zorg naar 775 euro is een van de mogelijkheden om te bezuinigen, zeggen topambtenaren. Morgen dienen ambtelijke werkgroepen voorstellen in om per beleidsterrein 20% te besparen. Behalve een forse verhoging van het eigen risico wordt ook verkleining van het zorgpakket genoemd. En ook zou er een tarief kunnen komen van 5 euro per bezoek aan de huisarts. Zulke maatregelen worden noodzakelijk genoemd om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. De Amsterdamse horecazaken Dante, Three Sisters, Luxembourg en April moeten dicht. De panden zijn van horecaondernemer Sjoerd Kooistra. Hij en enkele aan hem geleerde bedrijven waren bierbrouwer Heineken nog huur verschuldigd. Ze werden door de kantonrechter in Amsterdam veroordeeld tot het betalen van de achterstallige huur. Het gaat per pand om enkele honderdduizenden euro's. Als de vier horecazaken niet worden ontruimd en de achterstallige huur niet wordt betaald, mag Heineken de panden van Kooistra laten ontruimen. Feyenoord-Vitesse is geëindigd in 2-1 voor de Rotterdammers. Vanavond werd alleen de tweede helft in de Kuip gespeeld. De wedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt vanwege de vele regen bij een stand van 1-1. Makai maakte in de 55 e minuut het winnende doelpunt voor Feyenoord.